van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die zijn aangekondigd. Dat zijn de controles op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel en Knopend Valburg en op de A30 Barneveld-Ede tussen Barneveld en het Knopend Maanderbroek.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 Coming Back For You, en dat doe ik ook elke week hoor. Ik kom elke week bij u terug in de luidsprekers met het programma Country Track. En ook deze week weer een uur lang, twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes.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 girl, shake it for me girl Shake it echte country pop van die eh, Luke Bryan. Country girl, shake it for me. En misschien moest deze dame het wel shaken. Shania Twain, from this moment on. Lang geleden dat we iets van deze dame gehoord hebben overigens. From this moment Life has begun From this moment You are the one Right beside is where I belong from this moment on. From this moment, I have been blessed. I live on song solo vocal remix, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En eh, allemaal afkomstig van de cd Come On Over, Twain and Lang. Nou ja, John Matt Lang, dat is de man van die uh, Shania Twain. Die heeft het verhaal geproduceerd, heeft het meegeschreven. En soms vraag je je wel eens af, zouden dus ze nog iets eh, doen in de muziek? Ik zou bijna zeggen ja, want als je eenmaal bezig bent met muziek, dan kun je dat niet meer achterlaten. Hoor. Blake Shelton heeft prachtige ballads. Soms ook wat uptempo nummers zoals dit. Geschreven door Hey Sip. Is getiteld Honey Bee.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 En dat kan ik dan ook meteen doen van, eh, van deze dame. Sherry Austin heeft ook van die prachtige ballads. En ook nu weer een beetje een uptempo nummer in Innocent Man. Kent Guy schreef het voor haar. Standing in line at the grocery Staring back at the trash magazines Martians say Earth girls are lonely Well, that's no news to me In the parking lot I saw two cowboys Fighting for a handicapped space So what is a girl to do now, boys To make sense of this place affection No, I don't want a faithless man's love I uh, Just a little respect and affection Would be more than enough Cause I've been shot. From Heaven. Onder andere een nummer wat eh, gezongen wordt door die Sherry Austin. Prachtige ballad die ik eh, in een latere uitzending ook nog wel eens een keer zal laten horen. Ik zei het dan net al met Shania Twain van... Eh, ja, iemand die al lang niet meer bezig is met de muziek. Maar wat dacht u van Vince Gill? Is nog wel presentator geweest bij een aantal grote evenementen daar in Amerika. I can see the tears upon your face to whisper all they can do En zeggen natuurlijk door hemzelf geschreven. Samen met zijn vrouw Amy Grant hebben ze dit samen uit hun pen laten vloeien. En dit vloeide dan weer uit de pen van Randy Scruggs. Plaatsen het op een cd, Crowns of Jewels. En dat deed hij allemaal in 1998. I Wanna Be Loved Back. Prachtig nummer hoor. would get me in the club When I was only 17 I couldn't wait for 21 I'd hang around on Clayton Street In the bars they're getting drunk A baseball cap and a fake ID Would get me in the club and I would dance with the college girls And lie about who I was I'd say I'm pre-med here at UGA Live on Millage Avenue I was raised over in Buckhead I'd drive a BMW I was breaking hearts and taking names and numbers just for fun Stealing kisses, wishing I was 21 Thursdays came and pocket change would quickly disappear Upstairs at Lowry's Tavern, we'd pay a nickel for the beer shooting pool, smoking cigarettes with a dizzy head and a grin. At 4 a.m. on a school night, still hanging out with my friends. One hour sleep on a dirty couch, no shower off to school. Smelling just like a brewery with a bad hangover too teachers all would hassle me Stay awake, pay attention I was catching hell, wishing I was 21 The youngest one of all my friends I didn't act my age Too cool for the football games And the homecoming parades Now I'm somewhere in the gray of middle class and middle age The man in the mirror looks more like my father every day My clothes are out of fashion My hair is getting thin And my favorite conversation starts with I remember when Still we go down to that college town dancing drink until we feel a whole lot cooler than we are. Then I look at all those college girls, so innocent and young. And I just check them out and say, damn, I wish I was 21. gewoon 21 zijn en dan later denken van, och, ik zou willen dat ik nog 21 was. Dat is eh, wat uh, deze jongeman, deze, deze luke eh, nee, <laughs> Jimmy Unis heeft gezegd. in eerste instantie zegt hij van, zodra ik 21 ben, dan kan ik de bars in en dan kan ik gaan drinken en de dames gaan versieren. En dan zingt hij weer van, hij is al een heel stuk ouder en dan denk je bij zichzelf van, ik zou willen dat ik nog 21 was. Deze cd wilde ik zeggen wie erop meegespeeld heeft, maar... Our oldest brother Tommy was a lineman, rest his soul. His job was hanging hot wires on Empire Company poles. I said with all of that high voltage, don't it scare you half to death? Said it makes me kinda nervous But I just can't help myself Cause it pays big money It pays big money if you're willing to take a chance. I tell you, sonny, y'all can see my bank account. It paid big money, but he sure can't spend it now. My dear departed cousin used to put in 40 hours Changing all them light bulbs on them television tires Every morning bright and early He'd climb up in the sky And I didn't understand it So one day I asked him why He said it pays big money And boy I'm into that It pays big money If you're willing to take a chance town that paid big money, but he sure can't spend it now. My late Uncle Charlie was a demolition man And he traveled all over the country blasting holes in this great land. And he carried a case of dynamite everywhere he went. And he'd smoke them big long cigars till he got the best of him. But he paid big money, and he was into that. He paid big money, and he was willing to take the chance. He'd say, I tell you, sonny, you ought to see my bank account. I'd say it's it right. paid big money, but he sure can't spend it now. Now the moral of this story is don't go getting yourself killed and be kind to your rich relatives and they might just leave you in their will that pays big money oh having foolish kin that pays big money I guess I owe it all to them I tell you sonny you ought to see my bank account it pays big money. Think I'll go spend some of it now. Op deze cd staan 10 eh, tracks en eh, als je naar het hoesje kijkt, eh, voor iedere track die op deze cd staat, voor elk liedje heeft hij wel iemand anders uitgenodigd om mee te spelen. Dus. Ik ben maar gestopt met tellen bij 50 eh, verschillende muzikanten die meespelen op deze cd van Mark Chestnut. It Pays Good Money, Lost in the Feeling, zo heet deze cd. One of my most all-time favorites. When I read the thing she wrote She said we miss you girl love you Come on home Well, I did There's a dream está er wel een grote hit mee hoor. 500 Miles Away From Home. En nu nog een keer op cd gezet door die Ruba McIntyre op de cd I'll Be. En I'll Be, dat is de titeltrack geworden van die cd. En eh, daar heeft ze een stukje over geschreven in het hoesje. Ze schrijft zelf van, ja, Diane Warren, de schrijfster van dit liedje, die stuurde het op naar mij. En uh, ik luisterde het af en toen dacht ik bij mezelf van, dat is nou een mooi nummer voor mijn volgende cd. Ik ging ermee naar eh, mijn producers, Tony Brown onder andere. En die zei van, ben je You Know helemaal bus. Die komt op deze cd te staan. Als je een nummer schrijft met zoveel gevoel vanuit het hart, dan moet je dat meteen opnemen. En zo mooi mogelijk op een cd zetten. Nou, dat is gelukt hoor. When darkness falls upon your heart and soul the light there I've picked up the pieces That made up my mind Swept up the memories And all the dreams I could find But sometimes I stumble Across one or two Occasions occasional blues, occasional heartache, occasional teardrop. What if my heart breaks? Will that make the tears stop? I don't often see you, but whenever It's occasional heartache Occasional once every night And I don't wanna hold you Set closer and tight whenever I do It's occasional heartache Occasional blue It's occasional heartache Occasional blue Occasional blues Liz Meijer heeft het eh, meegeschreven en als ik zeg meegeschreven dan bedoel ik dat het uitgevoerd is door, de, door Four Wheel Drive op de CD No Doubt About It. En Four Wheel Drive is Henk Arend, Peter van Broekhuis, Joost van Es, Paul Vlodrop en de helaas veel te vroeg overleden Theo van Lissenberg. Nog een cd'tje uit de kast gehaald uit 19... Eh, 92 Een cd van Mindy McCready. If I Don't Stay The Night. En dat is niet het nummer wat ik draai, want zo heet de cd. Dit is Course Against The Moon. Moonlight streaks across the Marilyn Monroe While the corn stalks rattle outside a bedroom window A strong Nebraska wind lingers prairie reads those Bible stories to her calico cat. She stares into the don't Tracy Lawrence uit 1993. Eh, De Best Of, zo heet deze cd. En daar staan natuurlijk nog veel meer prachtige nummers op van deze Tracy Lawrence. En toen dacht ik bij mezelf van, och, waarom niet aan het einde van eh, dit uur Country Track gewoon nog een nummer van diezelfde Tracy Lawrence.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 Zeker 85 mensen zijn door Anders Breivik doodgeschoten. Van enkele mensen is het lot nog onzeker. Mogelijk heeft de politie op het eiland de vermisten gevonden. Om 11 uur is er in de Domkerk in Oslo een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de aanslagen. De dienst wordt onder andere bijgewoond door de Noorse regering en de koninklijke familie. Anders Breivik, de verdachte van de terreuraanslagen in Oslo en Utøya, aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor wat hij heeft aangericht, zegt zijn advocaat. Het motief van Breivik is nog niet duidelijk. Wel heeft hij tegen de politie gezegd dat zijn acties gruwelijk maar noodzakelijk waren. Mogelijk wordt morgen meer duidelijk over wat een bezielde als hij wordt gehoord door de rechter. Bij het treinongeluk in China zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. 190 mensen raakten gewond. Gisteren botsten twee treinen op elkaar op een viaduct, waarna vier wagons naar beneden vielen. Waarschijnlijk was een van de hoge snelheidstreinen geraakt door de bliksem, waardoor hij snelheid verloor. Daardoor botsten de andere treinen achterop. Het is het grootste treinongeluk in China sinds 2008. Toen kwamen 72 mensen om het leven toen een trein ontspoorde. De Amerikaanse oud-generaal John Shalikashvili is overleden. Hij was de eerste bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten die niet in Amerika was geboren. Shalikashvili kwam in Polen ter wereld als zoon van Georgië-ouders en emigreerde als tiener naar de VS. Volgens oud-president Clinton ging de oud-generaal geen enkel probleem uit de weg. Op zijn aandringen zijn bijvoorbeeld troepen gestuurd naar brandhaarden als Haiti, Rwanda en de Persische Golf, zegt Clinton. Als hoogste legerchef speelde hij midden jaren 90 ook een belangrijke rol tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Het weer bevolkt en regenachtig bij vrij veel wind. In de loop van de middag in het noorden tijdelijk droger, bij middagtemperatuur rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.